van Kesteren met het NOS-journaal. De brandweer verwacht nog de hele nacht druk te zijn met blussen bij de Loonse en Drunense duinen. Daar woedt sinds afgelopen middag een grote natuurbrand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen het vuur te bedwingen, maar de vlammen worden steeds aangewakkerd door de wind. Er zijn specialisten ingezet om geulen te graven. Die moeten voorkomen dat het vuur zich verspreidt. Onder meer vanwege de rook werd aan het eind van de middag een NL Alert verstuurd... met de oproep om het natuurgebied bij Drunen zo snel mogelijk te verlaten. In het noordoosten van Nigeria zijn zeker acht mensen om het leven gekomen door een landmijn. De bus waar ze in reden reed op de landmijn in de staat Borno. Daar zijn in het verleden veel mijnen neergelegd, waarschijnlijk door terreurgroep Boko Haram. Zeven mensen zijn in kritieke toestand naar een ziekenhuis in de hoofdstad van die staat gebracht. Veertien andere mensen raakten lichtgewond. In Nigeria worden regelmatig nog landmijnen gevonden. Het Israëlische leger heeft Rafa ingenomen, de stad in de Gazastrook aan de grens met Egypte. De verdreven inwoners mogen niet terug omdat Rafa ligt in de bufferzone die Israël aan de grens heeft ingesteld. Die gebouwen die nog overeind staan zullen mogelijk met de grond gelijk worden gemaakt. Defensieminister Katz zegt dat het leger nog meer gebieden in Gaza wil innemen. Palestijnen die daar nog zitten moeten ook weg. Waarheen is onbekend. Israël ziet ze het liefst naar een ander land gaan. Topdiplomaten uit de VS en Iran zijn in Oman begonnen met de beladen onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. President Trump heeft sinds zijn aantreden dreigende taal gebruikt richting Iran. Amerika wil hoe dan ook voorkomen dat Iran eigen kernwapens krijgt. Toch wordt er nu gesproken van een vriendelijke sfeer. Volgens het Witte Huis waren de gesprekken positief en constructief. Over een week gaan de onderhandelingen verder. Het weer vanuit het zuiden raakt het vannacht bewolkt en volgen er na lange tijd weer buien.